Mautschreurs met het NOS Journaal. Terreurverdachte Salah Abdeslam mag worden uitgeleverd aan Frankrijk. De raadkamer heeft al besloten. De uitlevering zou nog enkele weken kunnen duren... omdat de Belgische justitie Abdeslam nog wil ondervragen... over de aanslagen in de metro van Brussel en vliegveld Zaventem. Abdeslam zou betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. Hij was vier maanden op de vlucht en werd twee weken geleden opgepakt in Molenbeek bij Brussel. De hotelsector in Brussel leidt flink onder de gevolgen van de aanslagen van vorige week. Op paasmaandag was maar 20% van de hotelkamers bezet, normaal is dat meer dan 75%. Ook in de dagen voor Pasen werden er massaal boekingen geannuleerd. De branche luidt de noodklok en vreest dat duizenden banen verdwijnen. Het aantal boekingen van hotelkamers in Brussel was al teruggelopen na de aanslagen in Parijs. Het Brusselse vliegveld Saventum heeft groen licht gekregen voor een gedeeltelijke heropstart. Wanneer de eerste vliegtuigen weer kunnen landen en vertrekken is niet duidelijk. Het is in ieder geval niet voor zaterdag. Er is ook eerst politieke goedkeuring voor nodig. De gebruikelijke check-in is verwoest door de bomaanslagen van vorige week dinsdag. De aankomsthal was licht beschadigd en kan inmiddels weer gewoon gebruikt worden. De best verdienende oudsporter van de wereld is Michael Jordan. De Amerikaan stopte 13 jaar geleden met basketballen... maar verdiende vorig jaar nog steeds 87 miljoen euro. Nummer 2 op de lijst van zakenblad Forbes is David Beckham. De oud-voetballer harkte vorig jaar 65 miljoen euro bij elkaar. Hij wordt gevolgd door Arnold Palmer. De gepensioneerde golfer staat met 36 miljoen euro op de derde plaats. Het weer in het zuiden valt nog wat regen. Vanavond opklaringen en vannacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen droog en flink wat zon bij een graad of 12. In het weekend maxima tot wel 20 graden.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 why get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work, work, work, work. It's me up work, work, work, work, work, work. You see me do my I care from my dirt, dirt, dirt, dirt. Work, Het is kwart over zeven. Tijd voor de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Op 2 en 3 april, is, eh, dus het aankomend weekend, is de Automax Street Power op het circuit van Zandvoort. Automax eh, Street Power kent een gevarieerd programma waarbij fans van snelheid en tuning op een wenken bediend worden. Kijk voor meer informatie op www.automaxstreetpower.nl Dan zaterdag 9 april, dan is het alweer het vijfde Open Zandvoortse aardappelen schilkampioenschap. De aanvang is om 12 uur, waar de dames en heren van de Wurf een demonstratie aardappelschillen zullen geven. De aardappelschilwedstrijd start om 2 uur en duurt slechts 10 minuten. De deelnemer die het meeste aantal kilo's schone en geschilde aardappels heeft, is de winnaar. Ook dit jaar zijn er vele prijzen te winnen. Alle geschilde aardappels worden tussen half drie en half vier gratis uitgedeeld als een puntzak friet met saus.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 Op nummer 5 staat Elvin en de Chipmunks. Voor 6 jaar en ouder. Op nummer 4, London Has Fallen. Ook voor 16 jaar en ouder. Of, uh, nee, sorry. Elvin en de Chipmunks was voor 6 jaar en ouder en Londeners vallen voor 16 jaar en ouder. Ik raakte even in de war. Op nummer 4, uh, eh, op nummer 3 staat Rokjesdag. Oh, dan heb je spannende muziekje weer. Op nummer 2, Zoetropolis, 6 jaar en ouder. Wat staat er op nummer 1? Op nummer 1 staat Batman versus Superman. Down of Justice, 12 jaar en ouder. Ik ga een nummertje draaien, dat vindt mijn moeder een heel erg lekker nummer. Dat is Alaka, Alaka, Alaka. Ik weet niet hoe ze op die titel zijn gekomen, maar het is een heerlijk nummer.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 living dangerously. time. show her a little swing. swing. you come my way figure hundred, hundred and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like Cassie and Diddy, me now want them I watch we like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that woulda be a pity. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby? Full time when you're there for me mind. Some want can play door de How Many. W&W. Ik ga nog een klein stukje draaien. En eh, dan ga ik mijn eh, uitzending eh, afronden. Want nu komt Alternative FM naar het nieuws. Dan ben ik er volgende week weer. Dus volgende week donderdag weer luisteren. Van 6 tot 8. Ik zeg dus alvast gedag. Jullie horen nu nog een heel klein stukje van Ken Go van Steve Aoki. Samen met Felix John. En ik zeg dus tot volgende week. Oh ja, en morgen, vergeet het niet, morgen is 1 april hè. Dus flauwe grap uithalen. without a key, out a key, and I'm just we can build our fate over hollow ground.